Nou, ook die realiseert zich dat die maximaal 9 nog steeds een hele flinke stijging is. Maar hij zegt ook, ja jongens, alles wordt duurder en de financiële middelen zijn niet oneindig. Hij is wel blij dat er nu duidelijkheid is, ook al zullen dus veel reizigers hier alsnog van schrikken. Toch is een verhoging van maximaal 9% nog goed nieuws. Eigenlijk zou treinreizen nog duurder worden, namelijk max 12 procent. Maar dat is verlaagd na gesprekken tussen de NS en het ministerie. Vier studenten die lid zijn van het Utrechtse studentenkoor moeten voor de rechter verschijnen. Ze verspreiden vorig jaar een Banga-lijst, een lijst met vrouwelijke studenten... met daarbij opmerkingen over hun bedprestaties. Het OM vervolgt ze voor het verspreiden van een document met beledigende inhoud kabinet wil minder windmolens bouwen op zee. Volgens klimaatminister Hermans is er minder groene stroom nodig... omdat er minder bedrijven dan gehoopt overstappen van bijvoorbeeld aardgas op elektriciteit. En de Italiaanse man die werd opgepakt voor een verkrachting tijdens Koningsdag in Amsterdam... blijft langer vastzitten. Het OM beet zich vast in de zaak nadat er beelden van de verkrachting online verschenen. Het slachtoffer kan zich niets meer herinneren van wat er gebeurd is. En je oud-klasgenoot, collega, kapper of de buren van je ouders... heb je wel eens afgevraagd hoeveel mensen je eigenlijk kent? Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld 568 mensen kennen. Met kennen wordt bedoeld iemand van wie je de naam weet... en met wie je een praatje zou maken op straat. Maar dat blijkt best lastig in te schatten, merkte onze verslaggever. Ik ken eh, meer dan duizend, ja. Meer dan duizend? Ja, sowieso. Ik heb er al 3000 <laughs> op Facebook die ik ken. <laughs> en daar zou je allemaal een praatje mee maken? Eh, ja hoor. wat, wat denkt u? Uh, eh, 999. Dat is een heel mooi getal. Ja. Er is onderzoek geweest. Het is 568. Nee, doe normaal ja. persoon. Ik vind dat wel heel veel hoor. Wat? <laughs> Oh, veel meer dan ik dacht. echt meer dan ik had verwacht, ja. Nou, we kennen vooral mensen die op ons lijken met hetzelfde geslacht of opleidingsniveau. Het weer droogt op steeds meer plekken op. In Overijssel en Gelderland vallen nog steeds wat stevige buien. Morgen is het vaker droog en het wordt dan 21 tot 26 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 100 kilometer file in onze regio. De files met de meeste vertraging. A4 Den Haag-Amsterdam. Bij knooppunt Nieuwmeer 4 kilometer en 10 minuten oponthoud. Werkzaamheden op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. 10 minuten vertraging daar. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Velsen 12 kilometer file met een half uur tijdsverlies. A9 Alkmaar-Diemen. Bij amsterdam meer 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Bijna een uur vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar Durgerdam. Bij Amsterdam-Bos en Lommer begint de file van 17 kilometer. Op de N201 uit Hoorn-Hilversum 20 minuten vertraging voor de aansluiting met A2. n 202 Amsterdam-IJmuiden bij de aansluiting met A22 5 kilometer file met een uurtijdsverlies. En drie kwartier vertraging op de N208 Sassenheim-Velsen bij IJmuiden.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 Ook waren er explosies in de buurt van het presidentieel paleis in Damascus. Bij Schiphol moeten ruim 78.000 zonnepanelen weg. De piloten hebben last van de schittering. KLM en Schiphol hadden een kort geding aangespannen tegen de eigenaren van het zonnepark. In Suriname is Jennifer Simons beëdigd als nieuwe president. Ze is de eerste vrouwelijke president van het land en de opvolger van oud-president Santokki. Simons gaat een coalitie leiden van zes partijen. Het weer, veel buien, maar het wordt droger.